4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil vandaag nog weten wat de partijen die bezig zijn met de formatie willen met het eigen risico in de zorg. In de begroting van het demissionaire kabinet staat dat het eigen risico volgend jaar stijgt tot 400 euro. En wat CDA, VVD, D66 en ChristenUnie daarmee van plan zijn, willen ze nog niet zeggen. De Tweede Kamer houdt vanavond een debat over mensen die vanwege het eigen risico noodzakelijke zorg mijden. Voor dat debat willen ze een brief van informateur Gerrit Zalm. De staat gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof dat Nederland aansprakelijk is voor de dood van ongeveer 350 mannen in Srebrenica in 1995. Het zijn mannen die destijds op de compound van Dutchbed werkten en door Nederlandse militairen werden overgedragen aan de Bosnische Serviërs. Het hof bepaalde dat Dutchbed had kunnen weten dat die mannen gevaar voor hun leven liepen. De Bosnische Serviërs vermoorden de mannen later samen met duizenden anderen die in Srebrenica werden opgepakt. Studenten van Vindicat in Groningen worden niet vervolgd voor misdragingen in een sushi-restaurant. Dat heeft burgemeester Den Oudste bekendgemaakt. Begin deze maand werden door leden van Vindicat in het restaurant gordijnrails vernield en werd er met glazen gegooid en tegen een wc-deur geplast. De eigenaar van de zaak heeft geen aangifte gedaan. Hij zei volgens de officier van justitie dat hij te weinig personeel had om iedereen in de gaten te houden. En ook onderzoek door de politie geeft geen reden tot vervolging, zegt de officier. Het Binnenhof is weer vrijgegeven na de vondst van een verdacht pakketje bij de Eerste Kamer. De in- en uitgangen naar het plein met de regerings- en parlementsgebouwen waren korte tijd afgesloten en het gebouw van de Eerste Kamer werd ontruimd. De vergadering van de Tweede Kamer ging gewoon door en de medewerkers in de gebouwen bleven aan het werk. Het weer. Het is droog, met vooral in het westen en zuiden geregeld zon. Het is zo'n 18 graden. De rest van de week is het rustig en vrijwel droog weer.